Boekraad met het NOS Journaal. Het lichaam van de vermiste jongen uit Steenwijk is gevonden. Het lichaam lag in het water. De jongen van acht verdween gisteravond... en sindsdien was er een grote zoekactie door politie, brandweer en speciale teams. Daarbij werd onder meer een helikopter ingezet. Ook zochten honderden vrijwilligers mee naar de jongen. De politie zegt dat er geen enkele reden is om uit te gaan van een misdrijf. De NS rijdt ook morgen met een aangepaste dienstregeling vanwege het winterweer. Vanwege de kans op ijzel kan het treinverkeer in de ochtendspits last hebben van rijp op de bovenleiding, zeggen de spoorwegen. Dit weekend werken ProRail en de NS aan defecten en storingen aan wissels, sporen en treinen. Maar het volledige aantal treinen is nog niet beschikbaar voor een normale dienstregeling morgen. De voormalige Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, Peter Mandelson... heeft een interview gegeven over zijn vriendschap met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De topdiplomaat werd vorig jaar ontslagen nadat was gebleken dat hij nauwere banden met Epstein had dan gedacht. Tegen de BBC zegt hij dat hij Epstein nooit in het gezelschap van meisjes had gezien. Hij wist naar eigen zeggen niets van het misdrijf... en weigerde daarom zijn excuses aan te bieden aan de slachtoffers. Wel wilde hij sorry zeggen voor het systeem... waarin de jonge vrouwen en meisjes niet werden geloofd... en waarin ze niet werden beschermd. In de eredivisie heeft Feyenoord gelijk gespeeld tegen Herenveen. Het werd 2-2. De Rotterdammers stonden lang voor, maar een paar minuten voor tijd maakten de Friese de gelijkmaker. Door het gelijkspel groeit de achterstand van Feyenoord op koploper PSV naar 13 punten. Het weer bewolkt en droog bij temperaturen van 1 tot min 3. Het KNMI heeft voor vannacht code oranje afgegeven vanwege ijzel. De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve Zuid-Holland en Zeeland. Morgen bewolkt en wat regen, dan wordt het 3 tot 7 graden.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 I'm walking all alone And one step at a time I'm getting closer I know she's hard to find Instinctively I To take the path of love Into the night big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies.